Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Amerikaanse politicus heeft ophef veroorzaakt met een kerstfoto op Twitter... waarin zijn familie met wapens poseert. Op de foto is de republikein Thomas Massey uit de staat Kentucky te zien... met zes familieleden. Ze hebben allemaal een geweer vast. In de tekst vraagt Massey de kerstman om meer munitie... De foto valt verkeerd bij progressieve Amerikanen... die vooral de timing ongepast vinden. Afgelopen dinsdag werden op een school in Michigan drie tieners doodgeschoten. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Indonesië is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De meeste hebben brandwonden opgelopen. De vulkaan Semeru is met een hoogte van bijna 3700 meter de hoogste berg van Java. Veel mensen in de omgeving zijn op de vlucht geslagen. Door de as en de vele regen is een dikke modderstroom ontstaan. Bij een zandmijn waren tien arbeiders vastkomen te zitten. Zij zijn door reddingsdiensten in veiligheid gebracht. Max Verstappen start vandaag bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië op de derde plek. Hij lag tijdens de kwalificatie op koers voor pole position... maar raakte in de laatste bocht de muur en kwam niet meer over de streep. Verstappen zegt dat zijn rem blokkeerde. Zijn rivaal Lewis Hamilton pakte daardoor de eerste startplek. P2 is voor Valtteri Bottas. De race in Saoedi-Arabië begint vanavond om half zeven Nederlandse tijd. Verstappen verdedigt dan in de strijd om de wereldtitel een voorsprong van acht punten op Hamilton. Het weer, veel bewolking met vooral in het westen buien, minima van 1 tot 4 graden. Daarna opnieuw een grijze dag met af en toe een bui. In het noordoosten kan wat natte sneeuw vallen. Het wordt vandaag 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. crime, crime. ocean blues I know one that they've ever met before. Indifference is a drug that I see people buy at the local store. Local store, you you you think. can see my tears. Oh, yes, they can. wall to wall.